uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Amsterdam-Zuidoost is iemand gewond geraakt bij een schietincident... en even verderop is een dode gevonden. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Het schietincident gebeurde in de portiek van een woning aan de Maasdrielhof. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. De gewonde is volgens NH Nieuws naar het ziekenhuis gebracht... en is buiten levensgevaar. De Britse Labour-partij zal een voorstel voor een tweede referendum over de brexit steunen. Dat heeft leider Jeremy Corbyn gezegd. Tot dusver was Labour tegen een tweede referendum. Corbyn wil kosten wat kost een, wat hij noemt, destructieve brexit van de conservatieven tegenhouden. De grote Vlaamse politieke partijen willen een minister die de strijd aanbindt met eenzaamheid. De partijen zeggen dat het voorkomt bij alle bevolkingsgroepen. Ook de publieke omroep, steden en gemeenten zouden taboe moeten doorbreken, stellen de drie partijen. De Venezolaanse zelfbenoemde interim-president Juan Guaido... heeft in Colombia overleg gevoerd met de Amerikaanse vicepresident Pence. Pence kondigde daarna nieuwe sancties aan tegen vier Venezolaanse bestuurders... die loyaal zijn aan president Nicolás Maduro. De Amerikaanse bezittingen zijn bevroren. De Syrische president Assad is in Iran geweest om zijn bondgenoten te bedanken voor hun steun, zowel financieel als militair. Het was voor het eerst sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 dat Assad naar een ander land dan Rusland reisde. Israël is bezorgd over de groeiende Iraanse invloed in het Midden-Oosten. Premier Netanyahu praat daar morgen met president Poetin over. Zanger R. Kelly heeft voor de rechtbank in Chicago ontkend dat hij vier vrouwen heeft misbruikt, onder wie drie minderjarigen. De Amerikaanse zanger moet daarvoor terechtstaan. misbruik zou zijn gebeurd tussen 1998 en 2010. Kelly zit sinds vrijdag vast. Het weer, vannacht blijft het helder, kan wel een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt landinwaarts naar rond het vriespunt. Morgen en woensdag schijnt de zon weer flink.